Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op het IJsselmeer wordt de tweekoppige bemanning van een scheepje vermist. De boot kwam rond half acht gisteravond in problemen en maakte water. Na een urenlange zoekactie bleek de boot te zijn gezonken. Van de twee opvarenden ontbreekt elk spoor. Aan de zoekactie deden verschillende reddingsboten van de KNRM en een helikopter mee. Het scheepje werd gevonden zes kilometer ten noordoosten van Den Oever in Noord-Holland. Waar het schip vandaan kwam is niet duidelijk. De waterpolitie van het KLPD spreekt van een werkscheepje van 12 meter lang. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het treinongeluk waarbij gisteren 50 mensen om het leven kwamen. Staatssecretaris Chiavi van Transport wil laten onderzoeken of de eigenaar van het treinspoor, spoorbedrijf TBA, niet willens en wetens heeft bezuinigd op het onderhoud van de treinen. Hij bestrijdt dat de oorzaak een kapotte rem zou zijn. Bij het ongeluk gisteren in de hoofdstad Buenos Aires vielen 50 doden en honderden gewonden. Een trein reed een station binnen en botste met 20 km per uur tegen een stootblok. President Kirchner heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. In New York heeft een stapel oude stripboeken ruim 2,6 miljoen euro opgebracht. Het waren vooral strips uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Bekende helden als Superman, Batman en Captain America werden in die periode geïntroduceerd. Een stripboek waar Batman voor het eerst in voorkwam leverde bijna 4 ton op. Het boek met de eerste Superman werd geveild voor ruim 2 ton. De aanbieder had de stripboeken vorig jaar gevonden in het huis van een overleden oud-tante. De boeken zijn vooral veel waard omdat ze altijd goed bewaard zijn gebleven. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en regen. Ook overdag bewolkt, dan wel bijna overal droog. Met smiddags misschien wat zon. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen allemaal. Het laatste uur de nacht ging anders hier bij de vader op Radio 1... met eh, iets heel nieuws. Eh, volgende week verschijnt het album Alma. Je kan dadelijk luisteren naar een track uit het nieuwste album... van Bruce Bos Springsteen. Verder bekendmaking van de winnaar van de cd Chimes of Freedom. Dat is die vier cd-set met er op eh, meer dan 70 songs. Allemaal Dylan-songs die gecoverd zijn door de meest uiteenlopende artiesten. Hele jonge artiesten zitten erbij, maar ook hele oude. Zoals bijvoorbeeld de eh, ruim 90-jarige Pete Seeger. Die heeft ook een liedje van Bob Dylan gecoverd te vinden op dat album Chimes of eh, Freedom. En... Bob Dylan, ja, er is veel Bob Dylan het komend uur. Want je gaat ook nog dit uur Bob Dylan in het Frans horen. Nou, dat gebeurt allemaal in het eh, Frans kwartiertje. Eh, nou, kwartiertje, dat is beetje overdreven. Het zijn maar uh, tien minuten bij elkaar. Maar je gaat in ieder geval drie Franse platen achter elkaar horen. En verder nog even aandacht voor de Doors. Want er is een documentaire komend weekend van dit gezelschap op de Nederlandse televisie. Nou, eerst maar eens even muziek. De samenwerking van Coldplay en Rihanna te vinden op Milo Zailoto. En dat gaat dan om het liedje Princess of China. fast as I can. Coldplay en Rihanna met Princess of China. Je kan dat nummer vinden op het album Milo Zij Loto. Maar het is dan ook de nieuwe single geworden voor eh, deze twee uh, acts. Coldplay en Rihanna. Nou, Bruce Springsteen, volgende week dan komt het eh, nieuwe album van hem uit. Maar de, de Volkskrant heeft iets leuks bedacht. Namelijk dat je elke dag een track kan beluisteren... van dat nieuwe album Wrecking Ball van Bruce Springsteen. En gisteren kon je luisteren naar Jack of All Trades... Clean the leaves out your drain. I'm in your roof to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades honey, we'll be alright. I'll hammer the nails, and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that engine apart, patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades. We'll be alright. The hurricane blows, brings a hard rain. When the blue sky breaks, feels like the world gonna change. We'll start caring for each other like Jesus said that we might. I'm a jack of all trades. We'll be alright. your life. I'm a jack of all trades. Darling, we'll be alright. Now, sometimes tomorrow comes soaked in treasure and blood. Here we stood the job now we'll stand the flood. There's a new world coming. I can see the light. I'm a jack of all trades. We'll be alright. So you use what you've got and you learn to make do. You take the old, you make it new. If I had me a gun, I'd find the bastards and shoot 'em on sight. I'm a jack of all trades will be alright. I'm a jack of all trades, we'll be alright. Uit Wrecking Ball is, dat in de, is dit dan de allernieuwste cd van Bruce Springsteen. Volgende week dan komt het album officieel uit. En wat ik al zei, de, deze week en ook nog volgende week... dan kan je elke dag via de website van Volkskrant luisteren naar één track van dat album. En afgelopen dag, dat was dan eh, gisteren, toen stond eh, op de site... Deck of All Trades ter beluistering op de site. Eh, nou, daar heb ik even misbruik <laughs> van gemaakt. En zodoende heb je dat ook hier kunnen beluisteren in De, de Nacht Klinkt Anders. Bruce Springsteen. En wat ik al eerder zei, afgelopen nacht, hij, eh, en dat wist je ongetwijfeld wel... hij zal ook uh, op Pinkpop staan met zijn band. En... Twee nieuwe saxofonisten zullen de band, de E-Street Band, aanvullen. Even kijken, ja, dat allemaal eh, te vervangen van Clemens Clemens... die dat allemaal in zijn eh, eentje destijds deed. De vervanging wordt dan gedaan door twee saxofonisten. Goed, Bob Dylan, daar ga ik het nu even met je over hebben. Want eh, vorige week toen had ik het namelijk over die nieuwe cd... Chimes of Freedom, een vier cd-set, ruim 70 artiesten... die coveren het oeuvre van Dylan. En toen vroeg ik aan je van vertel mij even wie eh, wat de originele titel is van Leven na de dood van Freek de Jonge. Want dat is oorspronkelijk ook een liedje van Bob Dylan. Nou, daar heb ik een heleboel mails op binnengekregen. Uh, eh, degene die uiteindelijk eh, de cd krijgt, dat is eh, John Helker. Die heeft na, loting, <laughs> na loting hebben we maar besloten dat hij dan die cd krijgt. Ik moet alleen nog even zijn adres hebben. John Helker, de cd komt in ieder geval naar je toe. Die vier cd-set onder de titel Chimes of Freedom. Dat dus naar aanleiding van dit liedje. Hier is dan die cover nog eens een keer. Freek de jongen. je christens en boeddhist bent, islamiet of jood. Er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Rust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood.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 Maybe living in a dome. with your own spiritual guide. You may be a council man taking bribes on the side. You may be working in the barbershop. You may know how to cut hair. Maybe somebody's mistress. Maybe somebody's open. But you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. devil. You might be the Lord, but you gotta serve somebody. Mike like to wear cotton. Mike like to wear silk. Mike like to drink whiskey. En zo weer eens een keer iets nieuws van eh, Eric Burden, To Serve Somebody. Een van die eh, ruim 70 tracks te vinden op die vier cd's set eh, Chimes of Freedom... met daarop allemaal covers van Bob Dylan. Afgelopen week was dat de prijsvraag en John Helker is de gelukkige bezitter geworden van dit document. Volgende week dan ga ik weer iets weggeven. En dat zal dan de nieuwe cd worden van Daniel Lohus Gunder... die vorige week is uitgekomen. Nou, dat gaan we dus volgende week doen. Maar we hebben het al even over Bob Dylan gehad. Dan gaan we hem zelf nog eens eventjes horen. <laughs> Wat dacht je van Rainy Day Women uit de jaren 60? they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. van de meester zelf. En het is te vinden op die dubbel LP Blond aan Blond. De nacht klinkt anders. vader op Radio 1. Zo rond de tijdstip kan je altijd eh, drie chansons achter elkaar horen. Je hoort een hele recente van eh, de zanger M. Pokora, Justin Instant. En daarvoor iets heel ouds, dat zal zo'n beetje jaren 40 geweest zijn dat is opgenomen. Lucien Delisle met Sous le pont de Paris. Maar eerst uit de jaren 60 Hugo Frey, die destijds in de jaren 60 ook bekend was, bekend werd, werd vanwege zijn vertalingen van het repertoire van Bob Dylan. porte, éloigne-toi de moi, que le vent te porte vers un meilleur que moi. Tu croyais trouver sous mon toit un amour tranquille et fort qui te console quand il fait froid et te protège des mauvais sorts. Tu t'es trompé, je ne suis pas de l'or ce n'était pas moi. Oh non, non, non, ce n'était pas moi, celui qu'il te fallait, crois-moi. Sauve-toi, fillette, loin de tes illusions perdues. Des garçons comme moi, en fait, il y en a tout plein les rues. Tu croyais trouver dans mes bras un copain fidèle et bon qui ne te lâche pas d'un pas et défende ta maison. Tu t'es trompé, je suis un vagabond, ce n'était pas moi Oh non, non, non, ce n'était pas moi, celui qu'il te fallait, crois-moi. suis un vagabond, ce n'était pas moi. Oh non, non, non, ce n'était pas moi. Celui qu'il te fallait, crois-moi. passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, Sort de gueux, se au en cachette, et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du d'air où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va-t-il la rouquine, c'est un fait aujourd'hui. Pendant ce bouquet, ce brin de muguet, c'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le colère de lune. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit. Comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple heureux vient s'aimer en cachette, et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus. Jules au partage les baisers de Nini, sous les ponts de Paris. Jules au partage les baisers Donini sous le pont de Paris. s'achète pas en oh Non. Tout ce que les années nous volent, rien ni personne ne nous le rendra. Non, Donne-moi un peu de toi avant que tout s'en aille. Donne-moi un peu de toi et je serai de taille. Donne-moi la main qu'on arrête le temps. Oui, juste un instant. de taille Donne-moi la main qu'on arrête le temps Et juste un instant Que toi et moi C'est peut-être maintenant que s'écrit notre histoire dat waren ze dan weer, de drie Franse liedjes om een rijtje. Juste un instant was van M. Bocora. En daarvoor hoorde je uit 1950 Lucien Delisle met Sous les ponts de Paris. En die werd voorafgegaan door een Franse versie van It Ain't Me Babe... gecomponeerd door Bob Dylan. En de zanger die hoorde was uh, Hugues Aanstaande zaterdag is er een heleboel eh, muziek op de televisie. Nederland 3, om daar maar eens even naar te gaan kijken. Vanaf 12 uur kun je kijken naar een optreden van eh, Florence en de Machine. Een optreden dat werd opgenomen in de Effenaar in Eindhoven in februari, februari jongsleden. En vanaf vijf half tien een interessante documentaire in de serie Classic Albums. Aandacht voor de eerste langspeelplaat van The Doors. or show me I tell you, I tell you, I tell you. Alabama Song. Je hoorde de versie van The Doors. En de Alabama Song is afkomstig uit een opera van uh, Kurt Barweil en Bertolt Brecht. En de première van die opera die vond 9 maart 1930 plaats in Leipzig. Maar je hoorde hier dan de vertaling van Jim Morrison heeft nog een beetje aan de tekst zitten te prutsen... zodat het niet helemaal eh, aan het origineel eh, trouw is. Maar in ieder geval meer over de Alabama Song van The Doors... en alle andere titels die voorkomen op de allereerste LP van The Doors... die de Doors heet. Dat kan je allemaal eh, zien en bekijken als je zaterdagavond om vijf voor half 10 kijkt naar Nederland 3... dan een nieuwe aflevering van de serie Classic Albums... met daarin dus aandacht voor het repertoire van The Doors. De verjaardag van vandaag, een van degenen die jarig is vandaag... dat is de Britse zanger Howard Jones. Vandaag 23 februari wordt hij 57 jaar de Britse zanger Howard Jones. Een van, succes, van zijn successen live in One Day. Dan op de verjaardagskalender ook een uh, eh, aantal namen waar we inmiddels een kruisje achter hebben moeten zetten. Namelijk... Eh, achter de naam van eh, Sylvia Millenkamp. Zij overleden in 2001, is in 1956 geboren. Ria Briefies van de Dolly Dots, overleden in 2009, geboren in 1957. En een andere Nederlandse zangeres die in 1948 werd geboren... en in 2010 overleed Sugar Lee Hooper. Vandaag ook jarig, bij leven en welzijn nog steeds. En nog steeds volop actief in het leven van de musical. Joop van der Nende, 1942 werd hij geboren. En hij is ook nog steeds actief. De man die je nu gaat horen op de gitaar en voor de zang. Johnny Winter. Can't you get barefoot all night? Bluesrock hier op de, eh, in de nacht klinkt anders. De 68-jarige Johnny Winter, hij wordt vandaag 68 jaar. U hoort hem hier met eh, Barefooten. Eh, nog even een muzikale tip. Ik had het al over Nederland 3, waar een hoop muzikale dingen te genieten zijn aanstaande zaterdag. Maar dat geldt ook voor BBC 2, de televisie. Die heeft daar een documentaire over eh, het begin en het, eh, de geschiedenis van de musical... en ook een geschiedenis over de boys bands. Nou, dan denk je misschien weer zelf, wat moet ik daar met bandjes als Take That en zo? Maar dit is ook een boys band. Fijne van de tops, You Keep Running Away. En in die uitzending eh, die gaat over de geschiedenis van de boys bands. Dus aandacht voor de Four Tops, de Temptations, maar ook de Jackson 5. Dat was ook zo'n groep. Eh, en natuurlijk ook Take 5, maar dat is dan in een later stadium. Drie afleveringen zijn er gepland met de geschiedenis van de Boys Band. En dat is dan allemaal te zien aanstaande zaterdagavond op eh, de televisie bij de BBC. Het tweede net, als je daar de beschikking over hebt. En nogmaals, als je geïnteresseerd bent in eh, de geschiedenis van de musical... daar wordt ook eh, die avond uitgebreid aandacht aan besteed in een vorm van een driedelige documentaire serie. Goed, dit was het. Je hebt weer kunnen luisteren vanaf twee uur vannacht naar De Nacht Klinkt Anders hier bij de Vader op Radio 1. Dadelijk het Radio 1 Journaal met Lara Renze en Marcel Oosten. Volgende week tussen 2 en 6 dan eh, meld ik me weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Hier bij de Vader op Radio 1. Meer varen trouwens straks dadelijk tussen 11 eh, en 12 met Felix Meurders. de gids.fm. Ook interessant en vooral leuk om te horen. Nogmaals, maak er een mooie dag van en we spreken elkaar volgende week weer. Ik ben Roel Koeners, de groeten.